ahoy, ahoy. De Hollanders houden van water en wind, van zeelucht en voelige baren. De zee is een plaats waar men ons altijd vindt, wij kennen geen angst voor gevaren. Matrozen en stuurlui zijn heus niet zo mal, die staan in ons Hollandje niet aan de wal. Een zeeman houdt van varen. Ahoy, ahoy, ahoy. Van dobberen op de baren. Ahoy, ahoy, ahoy. Een meisjeshart vergeet hij niet. En hij zingt graag een vrolijk lied. Een zeeman houdt van varen. Ahoy, ahoy, ahoy. varen, Ahoy, ahoy, ahoy. Van Dobberen op de baren. Ahoy, ahoy, ahoy. Een meisjes hart vergeet hij niet. En hij zingt graag een vrolijk lied. Een zeeman houdt van varen. Ahoy, ahoy, ahoy. Een meisjeshart vergeet hij niet en hij zingt graag een vrolijk lied. Een zeeman houdt van varen, ahoy, ahoy, ahoy. Ahoy, ahoy, ahoy. Ahoy, ahoy.